benoemd. Het hoger beroep dient vermoedelijk in januari. VVD en PVV zijn er kwaad over dat het CDA de verhoging van de maximumsnelheid in een aantal gevallen wil blokkeren. Het CDA is voor verhoging, maar alleen als de wegen daarvoor geschikt zijn. De partij wil geen extra geld steken in aanpassen van wegen. De VVD zegt dat er afspraken zijn gemaakt en dat iedereen zich daaraan moet houden. Woordvoerder Abtroot vindt het raar dat hij uit de media moet vernemen dat het CDA er moeilijk over gaat doen. En volgens de PVV lijkt het erop dat het CDA de boel traineert. Zonder de steun van het CDA is er geen meerderheid voor het plan. Een oud F-16-piloot is veroordeeld tot vijf jaar cel voor spionage. De rechtbank in Den Haag acht bewezen dat hij geheime informatie wilde verkopen aan Rusland. De oud F-16-piloot, Chris V., zat in geldnood. Hij zou aan de deal met de Russen 500.000 euro verdienen. Zijn vermoedelijke contactpersoon, een Russische diplomaat, is nooit gehoord door het OM... omdat Nederland de relatie met Rusland niet op het spel wilde zetten. Een dief heeft in de Duitse plaats Chemnitz uit een auto een urn met as gestolen. Volgens de politie dacht de man waarschijnlijk dat het een waardevolle vaas was. Het was de as van de vader van de eigenares van de auto. De vrouw wilde de urn meenemen naar een familielid waar ze de kerst ging doorbrengen. De dief heeft geen andere spullen uit de auto meegenomen. Het weer... Af en toe een bui, in het noorden kan het onweren. De temperatuur ligt rond de 8 graden. Morgen opnieuw buien, maar minder wind en iets frisser. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Het is wat drukker dan gebruikelijk. Op woensdag er staan files van 5 kilometer en langer. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Blarikum en Eembrugge 8 kilometer. Op de A4 daarna richting Amsterdam voor wouden 6. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag voor wouden 6. A7 Zaandam richting Hoorn voor Purmerend Zuid 6 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de A7 van Zaandam naar Den Oever voor Worchnum 6 kilometer na een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Op de ring van Amsterdam de A10 West richting Zaanstad voor de Koentunnel 5. De A12 Den Utrecht voor Reewijk 5. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem voor Driebergen 5. A13 Den richting Rotterdam voor Knoop het 5.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 wenst jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Yvonne van Hertem, die zich toelegt op de jacht op pedoseksuelen, moet zeven weken de gevangenis in. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Ze had op haar website een man vals beschuldigd van een erotisch getint gesprek op internet met een kind. Daarvoor had ze een taakstraf gekregen. Toen ze in beroep ging maakte het Hof in Den Haag er een celstraf van. De Hoge Raad heeft die straf nu definitief gemaakt. De euro staat voor het eerst in bijna een jaar onder de psychologisch belangrijke grens van 1,30 dollar. De Europese munt is door de schuldencrisis al weken aan het dalen.